Het zijn een Spanjaard, twee Fransen en twee Duitsers. Ze werden in de provincie Latakia opgepakt door gewapende milities. De medewerkers van Artsen zonder Grenzen worden nu ondervraagd. Het zal onder meer gaan over hun contacten met de Turkse inlichtingendienst. Bij de eerste rechtszaken voor ongeregeldheden rond de jaarwisseling zijn forse straffen opgelegd. Kort voor de jaarwisseling was er kritiek vanuit de politie... omdat de rechters geweld rond de jaarwisseling te mild zouden bestraffen. Daar lijkt ditmaal geen sprake van te zijn. De rechtbanken in Rotterdam en Den Haag volgden nagenoeg de eisen van het OM. Zo is een man uit Rotterdam veroordeeld tot 10 maanden cel... omdat hij een bierflesje naar twee agenten had gegooid. De man moet ook tijdens de volgende oud en nieuw thuis blijven. Kustgebieden in het westen van Engeland en Wales kampen sinds vanochtend met overstromingen. Verscheidene kuststadjes zijn onder water gelopen. Het waterpeil in de meeste rivieren stond al hoog vanwege het slechte weer. Het wordt verergerd door een sterke westenwind die water vanaf de Atlantische Oceaan richting de kust stuwt. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden. Bisschop Wiertz van Roermond wil dat slachtoffers van seksueel misbruik een eigen beschermheilige krijgen. Bisschop Frans Schaven die Limburgse bisschop weigerde in 1937 om honderden Chinese vrouwen als prostituee uit te leveren aan de Japanse bezettingsmacht. Hij werd daarom samen met acht andere katholieken vermoord. De vermoorde bisschop kan alleen beschermheilige worden als hij zalig is verklaard. Daarom heeft vandaag een verzoek tot zaligverklaring ingediend in Rome. Het weer wisselend bewolkt en stevige bij met kans op onweer, hagel en forse windstoten. Aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Morgen rustiger met af en toe zon en later wat regen. Maximum temperatuur morgen 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnandsbaan bij de ANB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 4 kilometer door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. Verderop bij Inbrugge 2 kilometer. De andere kant op, op de A1 vanuit Amersfoort tussen Muidenberg en Knopen Diemen 5 door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug 2 kilometer op de parallelbaan.